Mocht het coronavirus toch weer opvlammen later dit jaar... zullen scholen, maar ook contactberoepen als de kapper en de kinderopvang... niet zomaar weer dichtgaan. Ook mag het kabinet over drie maanden niet zomaar meer beslissen... over de maximale grootte van een groep. Er zijn zeker 50 mensen omgekomen bij de raketaanval op een station in Oekraïne. Vanmorgen kwamen er twee Russische raketten op een druk treinstation in de stad. Krematorsk in het oosten van het land. Duizenden mensen stonden daar op de trein te wachten om te vluchten. Volgens deze Oost-Europa-kenner wordt de strijd daar in de komende dagen harder. Kramatorsk is een centrale plek in de Oekraïnse verdediging van de Donbass. Ze hebben er een aantal militaire faciliteiten, barakken waar eh, troepen samenkomen, waarna ze de rest van die regio proberen te verdedigen. En omdat het een belangrijk spoorrails heeft, is het ook cruciaal voor de aanvoer van nieuwe troepen elders uit Oekraïne. De Marathon voor Rotterdam is zondag en traditiegetrouw begint hij met een knal. Een kanonschot om precies te zijn. Zo klonk het in 2019, maar zondag is dit kanon niet te horen. Dat klinkt een scheepshoorn. De reden, de oorlog in Oekraïne. Het is volgens de organisatie nu niet gepast om een kanon af te schieten. Als het weer een beetje meewerkt, zitten we binnenkort hopelijk snel met een drankje op het terras. Maar uitserveren op een bom, bomvol terras is best een kunst. Om dat makkelijker te maken hebben studenten van de Fontes Hogeschool uit Eindhoven een knoeiproef dienblad gemaakt. Daarmee kan de serveerster de drankjes naar zich toe draaien. Er zit een draaimechanisme waardoor je makkelijk drankjes kan serveren. Ik hoef ook niet over de andere drankjes heen te gaan. Hier zie je aan de achterkant een popsocket. Die kan je inklappen, waardoor het eigenlijk helemaal heel plat is. Of uitklappen, waardoor ik makkelijk met mijn vingers ronden kan. Dus dit zorgt ervoor dat je meer balans hebt wanneer er wat meer drankjes op zitten. Ja. Het dienblad moet voorkomen dat er minder snel glazen omvallen. Het weer vanavond droog. Het koelt af richting het vriespunt. Morgen buien en een stevige noordwestenwind. Dan hooguit 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat slechts één file in de regio. Die is te vinden op de A7, de afsluitdijk vanuit Friesland naar Noord-Holland. Twee kilometer file voor Den Oever zorgt daarvoor ongeveer 5 tot 10 minuten vertraging.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 de zon in Havana my clothes would fit. tell you twice All the ways you can't suffice If I could give you some advice I would leave with me tonight The universe must have defined this. mm -hmm. Ladies first, baby, I insist I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never a gentleman I saw my clothes would fit I could be a better boyfriend than him I could be a better boyfriend I never would have left you alone Here on your own Glued to your phone would've left you alone for someone else to take you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit.